uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Franse Alpen brengen veel gestrande wintersporters de nacht door in hun auto. Onder hen ook diverse Nederlanders, meldt de Verkeersinformatiedienst. De hulpdiensten hebben veel mensen uit de auto's geëvacueerd. De temperatuur ligt rond de min 1 en min 3 graden en het sneeuwt nog steeds. Het Rode Kruis heeft de afgelopen uren drinken uitgedeeld. De A43 van Lyon naar Chambéry blijft de hele nacht dicht. Langs deze weg zijn sporthallen en feestzalen ingericht waar vakantiegangers kunnen overnachten. Ongeveer 500 automobilisten maken gebruik van de opvangplaatsen. Bij een steekpartij op een camping in Ter Aar zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Hoeveel en wat hun rol is bij de steekpartij is niet bekend. Op de camping wonen veel Poolse arbeiders. Vermoedelijk komen de slachtoffers en de verdachten ook uit Polen, zegt de politie. Bij een ander incident in Almere werd een man gestoken tijdens een vechtpartij in een woonwijk. De dader wist te ontkomen. slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Honderden moslims hebben afgelopen avond een kring gevormd om een synagoge in de Noorse hoofdstad Oslo. Met deze kring van vrede willen de deelnemers hun solidariteit tonen met de Joden in Noorwegen. Aanleiding voor de actie zijn de aanslagen in Kopenhagen vorig weekend. Op de bijeenkomst zijn speeches gehouden door vertegenwoordigers van de islamitische en Joodse gemeenschap in Noorwegen. In Philadelphia zijn twee onafgemaakte schetsen van de Franse schilder Paul Cézanne opgedoken. De tekeningen staan op de achterkant van twee aquarellen van de schilder. Het gaat om een houtskooltekening en een aquarel. De vondst werd gedaan in het Barnes Foundation Museum. De aquarellen zijn in 1921 gekocht van een kunsthandelaar. De Barnes Foundation zal de nieuwe werken in april tentoonstellen in glazen vitrines. Daardoor kunnen de voor- en achterkant worden bekeken.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. wipe your eyes, you got an old soul. Queríamos set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Cause you never caved and you never will. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.